I'd like to We're bringing van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een Amerikaans-Israëlische aanval op de Iraanse plaats Natanz... is een nucleaire installatie geraakt, zegt de Iraanse ambassadeur... bij het Internationaal Atoomagentschap. Het is onbekend of er radioactief materiaal is vrijgekomen. Bij een grote brand in een flatgebouw in Bergen op Zoom is één persoon gewond geraakt. Het vuur ontstond in een appartement op de vierde verdieping en sloeg over. Het gebouw is ontruimd. Een schilderij waarvan eerder werd vastgesteld dat het geen echte Rembrandt was... blijkt na onderzoek toch van zijn hand te zijn. Het Rijksmuseum deed twee jaar onderzoek... en concludeert nu dat het schilderij het visioen van Zacharias van Rembrandt is. Het weer, zon, ook wat sluierbewolking bij een graad of 16. Langs de noordkust en op de Wadden wat koeler.